Sinterklaas. Speciaal voor Sinterklaas. We gaan nog eventjes door. Maar 30 seconden hoor okay, nou. Ik vind het gaaf dat Henk Westbroek meedoet. Dit is een beetje de backshow. Zo het is een beetje een persiflage of Sinterklaas en alles wat daarmee eh, samenhangt. Ja, maar ik vind het ook gewoon gaaf dat gewoon Henk Westbroek meedoet. Die, ja, die Sinterklaas hem niet heeft gezongen. Nou, volgens mij zijn we nu wel toch echt aan het eind van deze programma gekomen. Toch, Marcus? Bijna, bijna.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 De verwijdering tussen de Rooms-Katholieke en de orthodoxe Russische kerk dateert uit het jaar 1054. De leiders van de christelijke kerken waren het niet eens met de eis van de Roomse paus om leider van de wereldkerk te worden. Paus Benedictus kondigde in 2006 aan dat hij aanstuurt op verzoening met de orthodoxen. Op een veiling in Groot-Brittannië is een historische tolbrug over de Theems voor ruim 1 miljoen euro van eigenaar verwisseld. Jaarlijks rijden er zo'n 4 miljoen voertuigen over de Swanford Bridge in het graafschap Oxfordshire. De nieuwe eigenaar kan rekenen op een jaarinkomen van zo'n 200.000 euro. Die inkomsten zijn belastingvrij vanwege een artikel in de Britse wet. Het Lagerhuis bepaalde in de 18e eeuw dat het tolgeld voor altijd direct naar de eigenaar gaat. Omwonenden hadden gehoopt dat het graafschap Oxfordshire de brug zelf zou kopen en de tol zou afschaffen. Maar het graafschap zegt het zich niet te kunnen veroorloven. De Amerikaanse druk op Nederland om actief te blijven in Afghanistan is nog verder toegenomen. Na vicepresident Biden dringt nu ook de hoge diplomaat Holbrooke aan op een nieuwe missie. Holbrooke is de speciale Amerikaanse gezant voor Afghanistan en Pakistan. Hij zegt dat Nederland fantastisch werk doet in Oeruzgan. Vanmiddag herhaalde vicepremier Bos dat er geen nieuwe missie in Oeruzgan moet komen. Hij blijft erbij dat volgend jaar de laatste militair moet zijn vertrokken... en wijst erop dat het kabinet het destijds zo heeft besloten. Bos zegt dat hij geen druk van de internationale gemeenschap voelt om ook na volgend jaar in Afghanistan te blijven. Twintig landen hebben zich intussen toegezegd dat ze extra militairen naar Afghanistan sturen. PSV heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de Europa League. De Eindhovenaren wonnen thuis met 1-0 van Sparta Praag. Het winnende doelpunt werd in de 91ste minuut gemaakt door Reis. Met nog één wedstrijd te spelen is PSV niet meer in te halen door zijn concurrenten in de pool. Het weer, het is bewolkt en er vallen enkele buien. Vannacht daalt de temperatuur tot 4 graden. Morgen schijnt af en toe de zon en vallen er minder buien. Het wordt 6 graden. Dit was het... niet wat je hoort. Zie het Listen and learned set free. As long as I'm a ghost, you can't see. If I could read your mind, love, what a tale your thoughts could tell. Just like a paperback novel, the kind the drugstore sells. When you reach the part where the heartaches come, the hero would be me. The heroes often fail. You won't read that book again because the ending's just too hard to take. who gets burned in a If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong with chains upon my feet. stories always end that you left. I never thought I could feel this way, and I've got to say that I just don't get it.